waren het skutraketten. De Noord-Koreanen zijn al langer bezig met het afvuren van korte afstandsraketten. Het zou onder meer gebeuren uit protest tegen militaire oefeningen... die Zuid-Korea en de Verenigde Staten houden in het gebied. Indonesië gaat vandaag naar de stembus. De 190 miljoen stemgerechtigden mogen een opvolger kiezen voor president Judo Yono, die na twee termijnen niet herkiesbaar is. De presidentsverkiezingen zijn een nek-aan-nek race geworden tussen de gouverneur van Jakarta en een ex-generaal. De gouverneur staat bekend om zijn aanpak van corruptie, terwijl de ex-generaal juist meer banden heeft met het oude regime. Het weer nog, vannacht nemen de buien af en daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden. Overdag is het erg wisselvallig en een graad of 20 gemiddeld. Vanaf donderdag is er meer zon en worden 20 tot 25 graden. Er blijft wel kans op een regen- of onweersbui.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 langs en door Slapeloze nachten, slapeloze nachten. Lig alleen in bed, denk alleen aan morgen. Mijn gedachten maken me gek. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu. het naar de hemels, blijven dromen in de buurt.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 Trainer Felipe Scolari noemt het de ergste dag van zijn leven, maar hij wil niet opstappen. Teleurgestelde supporters staken op straat Braziliaanse shirts en vlaggen in brand. In Duitsland is tot diep in de nacht feest gevierd. En vanavond speelt Oranje de tweede halve finale tegen Argentinië. Vanaf vanochtend is het oude papieren treinkaartje definitief verleden tijd. Reizigers kunnen nu alleen nog een kaart met chip kopen... die langs de toegangspoortjes bij het station moet worden gehaald om in en uit te checken. Mensen die heel weinig met de trein reizen kunnen wel een eenmalig kartonnen kaartje met chip uit de automaat halen, die een euro duurder is dan het oude kaartje. Indonesië gaat vandaag naar de stembus. De 190 miljoen stemgerechtigden mogen een opvolger kiezen voor president Judo Yono, die na twee termijnen niet herkiesbaar is. De presidentsverkiezing is een nek-aan-nek-race geworden tussen de gouverneur van Jakarta en een ex-generaal. De gouverneur staat bekend om zijn aanpak van corruptie, terwijl de ex-generaal juist meer banden heeft met het oude regime. Frankrijk kan de verdachte van de moord...